Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vannacht was het weer mis in Ter Apel. Opnieuw sliepen 700 mensen buiten bij het asielzoekersaanmeldcentrum. Verslaggever Harold Brouwer liep gisteravond tussen de dekens, matjes en bedjes op een grasveld. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar links, daar zie ik drie jonge mannen... die trokken net een blikje eten open, die dat samen verdelen. Als ik achter mij kijk richting de weg zitten vier echt hele jonge mannen en rechts voor mij liggen mensen, ja, één onder een deken te slapen en de ander zonder deken. Het is, het is een in, in trieste aanblik. Een groep van 150 asielzoekers werd gisteravond in een bus naar Apeldoorn gezet. Daar slapen ze in een sporthal. Over een paar dagen worden ze naar Doetinchem gebracht. Moet je vandaag met de trein, let er even op. Er is weer een stakingsdag van de NS. Vandaag is de regio West aan de beurt. Nu kun je ook in de rest van Nederland last van hebben, zegt deze verslaggever van Rijnmond. Vooral Rotterdam en Den Haag, dat zijn echt de knooppunten. Eh, als dat eruit ligt, ja, dan kan je er eigenlijk wel eh, van uitgaan dat je dat ook in het rest van het, land gaat merken. Dus ja, je kunt natuurlijk wel iets verder reizen, bijvoorbeeld naar Gouda of naar Alphen aan de Rijn. Maar ja, het is nog maar de vraag of je daar wel makkelijk kan opstappen. Check dus vooral even de NS-app voor je op pad gaat. Er is een hoop schade bij een juwelier in Amsterdam. Daar was vannacht een plofkraak. Rond een uur of drie klonken er harde knallen. Of er sieraden zijn meegenomen is nog niet duidelijk. Ook is er nog niemand opgepakt. En AZ heeft een plekje in de Conference League. In Portugal wonnen de Alkmaarders met 2-1 van Gil Vicente. FC Twente redt het niet. Thuis in Enschede werd het eerder op de avond 0-0 tegen Fiorentina. En dat was niet genoeg na de 2-1 van vorige week. Voor, tijdens en na de wedstrijd hing er een opgefokt sfeertje rond het stadion. Supporters zochten door elkaar op. Elf railschoppers zijn opgepakt. Het weer nog. In het noorden trekken een paar regen- en onweersbuien over. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 25 graden, maar het voelt wel broeierig warm. Het weekend droog, zonnig en nog iets koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein 6 kilometer met een half uur vertraging.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 crazy all the time They Charlie doesn't worry in the morning There's nothing really ever on his mind Sometimes I think that he's just out to get me He can never seem to look me in the eye zomer is jouw keuze ZFM.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 zijn gisteravond met bussen naar Apeldoorn gebracht, meldt de krant De Stentor. In Apeldoorn kunnen ze in twee sporthallen terecht... waar ze vier dagen kunnen blijven. De politie in Enschede heeft gisteren rond de voetbalwedstrijd tussen FC Twente en Fiorentina elf mensen aangehouden. Bij het stadion voerde de mobiele eenheid charges uit om supporters van beide clubs uit elkaar te houden en daarbij raakten drie agenten gewond. In bijna heel Zuid-Holland rijden vandaag geen treinen door een staking van NS-personeel. Dat zal volgens de NS tot veel hinder gaan leiden, ook buiten de regio West. Het weer nog veel bewolking, plaatselijk ook een bui. Vanmiddag meer zon bij 21 tot hier en daar 26 graden. was know you are to each other so foolishly in love with you, just like all the other girls. right here to stay 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.